Velden met het NOS-journaal. Drie politici hebben zich kandidaat gesteld voor het Kamervoorzitterschap. Naast de huidige voorzitter, PVV'er Martin Bosma... hebben ook GroenLinks-PVDA-Kamerlid Tom van der Lee... en Tom van Kampen van de VVD gesolliciteerd. Van der Lee was twee jaar geleden ook al kandidaat... maar toen werd Bosma verkozen. Tot morgenmiddag kunnen zich nog nieuwe kandidaten melden. Dinsdag wordt dan de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer gekozen. In Spanje is de leider van een van de grootste drugskartels van Ecuador gearresteerd. Dat meldt de president van Ecuador. De drugsbaas, bekend als Pipo, gold als een van de meest gezochte criminelen in de regio. Hij werd in de Zuid-Spaanse stad Malaga opgepakt. Volgens de president was Pipo een crimineel die zijn dood in scène zette, van identiteit veranderde en zich in Europa schuilhield, terwijl hij moorden in Ecuador liet plegen. Ook liet hij zich vermoedelijk in met illegale mijnbouwactiviteiten en drugstransporten met andere kartels. Na de brand in een woonzorgcentrum in Tilburg gisteren zijn 16 appartementen nog onbewoonbaar. De schade is te groot en er is geen elektriciteit in de woningen. De bewoners krijgen mogelijk een tijdelijk verblijf in een ander gedeelte van het complex. De bewoners van de andere geëvacueerde appartementen kunnen vanavond terug naar huis. In totaal moesten zo'n 200 bewoners hun huis uit. De brand begon gistermiddag, vermoedelijk in een meterkast. Twee mensen raakten zwaar gewond. Kerkgangers in de Duitse stad Rotweil moeten voorlopig voor diensten uitwijken naar een ander gebouw. In de kerk woont een marter die stinkende prooien naar binnen sleept. De geur van de ontbindende kadavers in de kerk is niet te harde, schrijft een regionale krant. Bestrijders hebben het dier nog niet gevonden. Vermoedelijk zit de marter in een verwarmingskoker. Het weer. Vanavond helder. De temperatuur daalt in het binnenland richting het vriespunt. Morgen zon, wolken en buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal.